uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen verschillende drugsbenders. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. In mei kwamen in dezelfde gevangenis in Santo Domingo nog ruim 40 gedetineerden om het leven. In de Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag een ontmoeting tussen de Russische president Poetin, zijn Turkse ambtgenoot Erdogan en president Raisi van Iran. Het is voor Poetin de eerste buitenlandse reis buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Gespreksonderwerpen zijn de situatie in Syrië, maar ook een corridor voor Oekraïns graan en de mondiale voedselcrisis als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky heeft tientallen medewerkers van de Veiligheidsdienst uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de Veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 medewerkers. Ze moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. Het Russische staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Volgens Reuters gaat het om leveringen via de Nord Stream 1 pijplijn. Die ligt momenteel stil vanwege onderhoud. Er werd al gevreesd dat Rusland dit onderhoud zou aangrijpen om de gastoevoer naar Europa verder te beperken. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via Nord Stream 1 aan in Duitsland, waar vandaan het verder wordt vervoerd. En dan het weer. Het wordt vandaag mogelijk de heetste dag van de zomer. In het noorden loopt het kwik op tot 32, 35 graden. In het zuiden kan het 38 graden worden. Daarbij schijnt de zon volop en staat er weinig wind. Daarom geldt er vanaf de middag in zeven provincies code oranje. Iedereen krijgt het advies goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en de schaduw op te zoeken. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een beetje vertraging voor de Leidse Rijntunnel. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N230 Maarse Utrecht. Bij Utrecht Overweg 3 kilometer file.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 Het gaat in totaal om 28 medewerkers. En het Russische staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Zo'n 40% van al het gas dat Europa importeert komt via die Nord Stream 1 aan in Duitsland. Het weer in het noorden loopt het, klik op, het kwik op tot 35 graden. In het zuiden kan het 38 graden worden. Daarom geldt er in zeven provincies code oranje. Iedereen krijgt het advies goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en vooral de schaduw op te zoeken.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 Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. pero no siempre cantaré esta rumba tan gitana yo que yo siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba tan gitana yo que yo siempre cantaré pero no siempre cantaré pero no siempre cantaré esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré heb ik ook twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoord. Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou. Ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. En als je dat niet wilt, het is stil bij mij. Kijk maar, hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zoveel nog te als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen, tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer. Drinkie en ik splash in Marbella Ook ik en de splash van Reno Die regen op mijn ambarella Nu zit ze de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella Oh Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, ella Op mijn umbrella, Same same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemengd. maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de laf die ze geven gemeend. of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn maar als het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug of fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Hou me niet thuis, mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met mij, van die move Die steden, dus ik naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me tunes Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella.